Zes uur. Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het Outbreak Management Team zegt dat vanaf september weer met publiek gevoetbald kan worden, meldt de Telegraaf. Het advies is wel om in het hele stadion anderhalf meter afstand te houden en spreekkoren te verbieden om zo besmettingen te voorkomen. Het kabinet beslist vandaag of het advies van het OMT wordt overgenomen. De persoonsgegevens van honderden slachtoffers van mensenhandel zijn onbedoeld online gezet door het COA, de opvangorganisatie voor asielzoekers. Volgens NRC en Argos zijn namen, geboortedata en kentekens vorige week twee keer op internet geplaatst. Het COA weet niet hoe het misging en zegt dat het nooit had mogen gebeuren. In Helmond zijn zes jongeren aangehouden na onrust in de stad. Volgens de politie misdroeg een groep van zo'n 125 jongeren zich... Ze gooiden met stenen en staken vuurwerk af. De ME voerde charges uit. Aanleiding voor de onrust zou een illegale bokswedstrijd zijn... die via sociale media was aangekondigd. De FBI doet niet langer onderzoek naar de strop die werd gevonden in de garagebox... bij een zwarte coureur in de Amerikaanse NASCAR-competitie. De strop werd gezien als reactie op de antiracisme-demonstraties. Volgens de FBI is het geen strop, maar een touw. Dat werd gebruikt om een garagedeur te openen. Het hing er al sinds oktober. Een standbeeld van een voorvechter van slavernij wordt weggehaald uit de Amerikaanse stad Charleston. De gemeenteraad heeft dat besloten. Bij het beeld van John Calhoun, die in de 19e eeuw vicepresident en senator was, werd de afgelopen tijd gedemonstreerd. Ook werd het 30, 30 meter hoge standbeeld beklad. Bij een aardbeving in het zuiden van Mexico zijn zeker zes doden gevallen. De beving had een kracht van 7,4. Het epicentrum lag in zee voor de bergachtige kustregio Oaxaca. Door de schok raakten gebouwen beschadigd en er brak korte tijd brand uit in een grote olieraffinaderij. De aardbeving werd ook gevoeld in Mexico-stad, 750 kilometer verderop.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 www.zfmzandvoort.nl his face and he asks you where you've been. You tell him who you've seen and you talk about anything. He's got this dream about buying some land. He's gonna give up the booze and the one night stand.